Joris met het NOS-journaal. In de Amsterdamse zedenzaak heeft de rechtbank besloten dat de echtgenoot van de hoofdverdachte naar het Pieter Centrum moet. Daar zal Richard van O door gedragsdeskundigen worden geobserveerd. Later vanmiddag beslissen de rechters of ook hoofdverdachte Robert M. naar het PBC moet. Twee weken geleden werd tijdens de proforma-zitting bekend dat M. volgens het Openbaar Ministerie 85 kinderen heeft misbruikt... Richard van O wordt onder meer verdacht van misbruik en het bezit van kinderporno. Een groep Poolse uitzendkrachten moet weg van een camping in Zeist. Volgens de rechter in Utrecht wonen de Polen er permanent en dat mag niet. Het gaat om een groep van ruim 350 Poolse werknemers van de uitzendbureaus Otto en Adecco. Binnen twee weken moeten ze andere woonruimte hebben. Als ze daarna nog steeds op de camping zitten, dan moeten de eigenaar van de camping en de uitzendbureaus in totaal 50.000 euro betalen. Natuurorganisaties houden niet langer vast aan het onderwater zetten van de Hedwiegepolder in Zeeland. De Zeeuwse Milieufederatie en het Zeeuws Landschap willen een einde maken aan het slepende conflict over ontpoldering. Ze zeggen dat veel Zeeuwen een negatief beeld bij natuur hebben gekregen en dat andere kwesties daaronder lijden organisaties hopen dat er nu andere oplossingen kunnen komen voor natuurbehoud in ruil voor het uitdiepen van de Westerschelde. In het regeerakkoord stond al dat het kabinet Rutte daar samen met Vlaanderen naar zou zoeken. President Assad van Syrië laat onderzoeken of de noodtoestand na bijna 50 jaar kan worden afgeschaft. Demonstranten in Syrië eisen al weken dat de noodwetten worden afgeschaft. De wetten worden door het regime van Assad gebruikt om Syrië in een ijzeren greep te houden.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 Thank you. Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl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 花落。 the this moment